zegt de Marokkaanse inlichtingendienst. De lichamen van de twee vrouwen uit Denemarken en Noorwegen... werden een week geleden gevonden in het Atlasgebergte. Vier verdachten zitten vast in verband met de moord. In een video betuigen ze hun trouw aan IS... maar de Veiligheidsdienst zegt dat de moorden niet samen met IS zijn beraamd. Het is niet bekend hoe de Veiligheidsdienst daarbij komt. De totale hypotheekschuld is vorig, jaar, vorig kwartaal opgelopen tot 702 miljard euro, meldt het CBS. Dat is een stijging van 30 miljard in vier jaar. In die tijd gingen de huizenprijzen flink omhoog. Het is het zevende kwartaal op rij dat de hypotheekschuld stijgt. Turkije is in staat om de laatste overgebleven IS'ers in Syrië op te ruimen, zegt president Trump op Twitter. Hij heeft president Erdogan gebeld en die heeft Trump verzekerd dat Turkije IS kan uitroeien, zegt Trump. Vorige week kreeg Trump veel kritiek op zijn besluit om de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken. Uit protest stapte de Amerikaanse minister van Defensie Mattis op. Smart Water van Coca-Cola krijgt dit jaar het gouden windei van de organisatie Foodwatch voor het meest misleidende product. Volgens Foodwatch is het in feite gewoon water met wat toegevoegde mineralen, maar dan vijf keer zo duur als mineraalwater. Vergeleken met gewoon kraanwater is het duizend keer zo duur en even gezond, zegt de organisatie. Coca-Cola vindt de prijs niet terecht en zegt zich niet te herkennen in het verwijt dat marketing rond het product misleidend is. Er waren nog zeven producten genomineerd voor het Gouden Windei. Zo was er honingdrop met veel meer suiker dan honing... en olijfolie met maar 21 olijf. Het weer wisselend bewolkt, in de loop van de dag af en toe zon...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 tight, let's party on with freedom as my guide. I wanna feel alive I push myself to overdrive. it's okay. There's enough for you and me. op je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. love. feeling if I don't know how to move?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 en stuur jullie allemaal fijne dagen.